Jelle Seubring met het NOS Journaal. Polen is begonnen met het stationeren van extra militairen langs de grens met Belarus. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om meer dan duizend troepen. Ook worden zo'n 200 militaire voertuigen naar de grens gebracht. Aanleiding voor de militaire verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. In Belarus zouden daarnaast Russische nucleaire wapens zijn geplaatst. Bij een stalbrand in het Gelderse Aalten zijn varkens om het leven gekomen. De brand ontstond in een naastgelegen lege schuur en sloeg over naar een varkensstal. Hoeveel varkens er zijn omgekomen is niet duidelijk. Wel kon een deel van de biggen worden gered. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Twee stallen met dieren in de buurt van de brand zijn uit voorzorg ontruimd. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 anti-LHBTI-demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie. Ook verscheurden ze regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen worden geëvacueerd. Volgens de organisatie van het Pride-evenement hadden extreemrechtse groepen van tevoren al opgeroepen tot geweld, maar grepen de autoriteiten niet in. Ook de, Oekraïne, de, herstel, ook de Georgische president is woedend en zegt dat de politie heeft gefaald. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. Er worden zware onweersbuien verwacht met windstoten tot 100 km per uur. Ook is er kans op hagel met hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur s middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer, het is warm met zo'n 19 graden. De ochtend begint met zon. En vanmiddag wordt het tropisch warm met maximaal 34 graden. In de middag en avond dus code oranje in het oosten en zuidoosten.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. martini, eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat's de dealie, eh.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 Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. got to gonna get up, get down. got to gonna get up, get down. One, two, three, four.